Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. De wet werd zoals verwacht met een ruime meerderheid aangenomen door de senatoren. Daarmee wordt het in de praktijk mogelijk om Oekraïne binnen enkele dagen weer te voorzien van Amerikaanse militaire steun. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Het geld voor Oekraïne maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim 95 miljard dollar. Het andere geld is voor Israël en Taiwan. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. Ze willen het onder meer voor melkveehouders mogelijk maken om een veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Nederland verliest binnenkort een uitzonderingspositie in Europa, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. Cabaretier Joep van het Hek heeft gisteravond zijn voorstelling in Carré in Amsterdam na een uur afgebroken. Volgens bezoekers liet zijn geheugen hem in de steek. Een medewerker vertelde tegen de zaal dat de 70-jarige cabaretier zich al de hele dag niet goed voelde. Joep van het Hek moest eh, al eerder voorstellingen onderbreken vanwege gezondheidsproblemen. Negen jaar geleden werd hij geopereerd aan zijn hart. En Nederlandse artiesten maken zich zorgen over apps waarmee muziek kan worden geproduceerd op basis van kunstmatige intelligentie. In het AD zeggen ze bang te zijn dat artistieke elementen als melodie, stijl en stem worden gestolen. Een van de apps die wordt genoemd is Udio. Die tool die gebruikt eh, bestaande muziek om het algoritme te trainen voor het produceren van muziek. Het weer, kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 4. Overdag bewolkt en een bui, mogelijk met hagel, ook wat zon en maximaal 10 graden.